Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is weer een acute betalingsproblemen. Modemerk McGregor heeft surseance van betaling gekregen. Dat geldt ook voor de merken die erbij horen, Gastra en Adam Menswear. De winkels en de webshops zijn nog open. De curator onderzoekt of het bedrijf misschien kan worden verkocht. De kerncentrale bij Tihange in België kampt opnieuw met een storing. Reactor 2 van de centrale is daardoor een uur geleden automatisch stilgevallen. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De reactor ligt in elk geval tot zondag stil. Tiange 2 is een van de reactoren waarin haarscheurtjes zijn vastgesteld. In België is een man aangehouden van 31... die zou betrokken zijn bij de aanslagen in Brussel in maart. Hij zou iets te maken hebben met de huur van het schuiladres voor de terroristen. Die pleegden op het metrostation Maalbek een aanslag. Er zitten nu zeven verdachten vast. Drie daders zijn om het leven gekomen. De politie in Bangladesh heeft bij een actie tegen moslimmilitanten 900 mensen opgepakt. Die worden in verband gebracht met moorden op minderheden. Sinds februari vorig jaar zijn er al 47 mensen om het leven gebracht. De slachtoffers zijn vaak niet islamitisch. Bijvoorbeeld homoseksuelen, een hindoe priester en een boeddhistische monnik. De fusie tussen KLM en Air France ongedaan maken is een slecht idee, dat stelt vicepremier Ascher. Hij zegt dat de samenvoeging in 2003 noodzakelijk was. De bedrijven hadden het in hun eentje niet gered, zei Ascher tijdens de wekelijkse persconferentie. Er is onrust rond Air France KLM. Een kwart van de Franse piloten gaat dit weekend staken. En KLM-collega's zijn bang dat de financiële schade die daaruit voortkomt ook gevolgen zal hebben voor KLM. Het weer. Vanuit het noorden en westen neemt de bewolking toe. Het blijft bijna overal droog. Morgen overwegend bewolkt. Soms is er zon. Het blijft meest droog. Temperatuur ligt tussen de 17 en de 21 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is het meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Knopen de Eemnes 11 kilometer en drie kwartier oponthoud door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Utrecht. Op de A2 Utrecht en Bos is het druk tussen Everdingen en Zaltbommel. Daar heb je ook 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Amsterdam een file van 14 kilometer tussen Knopen Ipenburg en Zoeterwoude Is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook kan wel ieder moment opengaan. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag gebeurde een ongeluk bij Warmond.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 Het recept voor het komend weekend? De column van Nel Kerkman. En in het tweede uur het weer voor het komend weekend. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. En vandaag starten we met de kleine man van Velzen. Call and hide.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 amazing grace, I had a vision. From that amazing place, I came to be. Into the night, I wandered, wandering aimlessly. I found your amazing grace to comfort me. Diamond met Pretty Amazing Grace. En ik weet zeker met de volgende dat ik iemand in heb daar een heel groot plezier mee doe. start van de verkoop, nieuwe seizoen, theaterseizoen De Luifel en de Oude Kerk in Heemstede is begonnen. Ons programmeur heeft voorstellingen geselecteerd die je nu al kan verheugen. Artiesten uit binnen- en buitenland, wereldberoemd en nog een beetje beroemder. Zullen acte présence geven in Theater De Luifel en het Oude Kerk in Heemstede. Natuurlijk is er weer een aantal kindervoorstellingen... waaronder de hilarische kleutervoorstelling iPad... In de categorie cabaret komen onder andere de finalisten... van het Varen Leids Cabaret Festival uit 2017 langs. En maken Erik van Muiswinkel en Justin van Oel hun opwachting. Of houdt u meer van muziek? Podia Heemstede heeft ruimte aan zowel singer-songwriters... jazz als Isabelle van Keulen ensemble... en vele, vele andere muzici en zangers. De voorverkoop is gestart. U kunt dus alvast uw toegangskaartje voor het nieuwe seizoen kopen. Dat kan zowel via de website als bij de theaterkassa aan de Herenweg. En het adres is Herenweg 96 in Heemstede. Telefoonnummer 023 548 3838. De openingstijden maandag tot en met donderdag van 9 tot 4 en vrijdag van 9 tot 12. En heeft u de nieuwe brochure 2016-17 nog niet? De nieuwe brochures zijn af te halen aan onze kassa aan de Herenweg 96 of bij het Raadhuis. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so, with gods and men, the sheep remain inside their pen, though many times they've seen the way. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy. To see reflected there the trees, the sky, the lily fair, the scene of death is lying just below. The mar En cuts off the town from view like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. Ik moet eerlijk zeggen, dit liedje kon ik niet. Maar ik vind het ook eigenlijk helemaal niks. Dus eh, die gaan we afbreken en we gaan wat anders doen, wat misschien veel beter is.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 die worden gezongen onder begeleiding van Gree van den Berg. Het begint om 8 uur, de toegang is gratis... en alles mag en niets moet. Rebel, Kerkplein nummer 7. Telefoonnummer 023 822 0220. Every time I look into your loving eyes, I see love. nothing about you. column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is Zandvoort afgelopen weekend weer flink op de kaart gezet. Maandag stonden in vele kranten de namen van Max Verstappen en Zandvoort. Vet afgedrukt. Een betere reclame had ons badplaats niet kunnen wensen. Duizenden bezoekers kwamen op de fiets. Met de auto of met de trein. Het was weer vanouds. Vrijdagavond was het aanzwellen van de motoren van de F1 goed te horen. Een kippenvelmoment. Ook zondag konden wij in onze tuin de momenten dat Max Verstappen plank gas gaf goed volgen. Tijdens de familie maakte Max Verstappen zijn fans blij met een handtekening. Er waren verschillende races, stunt- en vliegshows, een parade van supercars en veel vermaak voor het hele gezin op het circuitterrein. Zelfs de strandliefhebbers kwamen aan het trekken. Maar opeens stijgt er een mistige walm uit de catacomben van het dorp omhoog. Ja hoor, het was tijd voor het Zandvoorts klaaguurtje. Ik zat heerlijk in de tuin toen op Facebook plots iemand vanuit zijn vakantieadres in Spanje met de klaagzang begon. Het dorp was doodstil en de ondernemers hadden niets te doen, omdat de straten naar het centrum waren afgesloten. Zelfs een verhaal dat je een identiteitsbewijs moet laten zien, anders kwam je dorp niet in, cirkelde als een prikkende mug rond. Gelukkig ontzeende we een ondernemer het verhaal en plaatsten een foto van een drukke kerkstraat, waar je over de hoogte kon lopen. Andere medelezers had melden dat de terrassen vol zaten en het gezellig druk was in het centrum. Het tij keerde. Omdat wij een afspraak elders in het dorp hadden en ik met de auto er naartoe moest, besloten wij een rondje dorp te maken. Prompt kwamen wij op de straat in een file te staan. Bingo! Een verkeersregelaar stond vriendelijk te zwaaien, dus waren wij snel op onze bestemming. Op de terugweg kwamen wij, via sluipweggetjes, op de dokter Gerkenstraat nogmaals vast te zitten. Op deze rit zijn wij geen obstakels tegengekomen die ons verboden verder te gaan. Niemand vroeg om wat een gatenpartiel was, als bewijs dat je zandvoorten bent. Dus laten we met omdenken beginnen. Wie zijn blik verruimt, ziet meer. Nel Kerkman. toch geweldige muziek nagelaten. We gaan over op de evenementenagenda. De tiende, dus straks om 6 uur... de Theo Hilbers vismaaltijd op het Gasthuisplein tot 8 uur. De twaalfde, kunst- en boekenmarkt, Badhuisplein, van 11 tot 5. De zeventiende, Schouw de Wurf, Zandvoortse klededracht, omstreeks 1875... in de bibliotheek Zandvoort. De aanvang is 3 uur. De zeventiende en de negentiende, pop-up weekend, vol evenementen in Zandvoort. De 18e en de 19e Cycling Zandvoort fietsevenement op circuit Park Zandvoort. En de 19e Classic Concert. Domstad, Domstad Blazers Ensemble, Protestantse Kerk, aanvang om drie uur middags. wordt iedere ouwe ouwe platina. vandaag in de groenteman tuinkruidensoep van drie soorten kruiden. Drie soorten groenten en een hartige basis van rundelbouillon. Als dat geen smaakexplosie is. Wat heb je nodig voor zes personen? Drie rundelbouillon tabletten, vijf stengels bleekselderij, een derde zakje peterselie, een half zakje selderij, 290 gram soepballetjes, 200 gram sugarsnaps, 300 gram tuinerten 2 theelepels gedroogde dragon, 4 eetlepels olijfolie en 1 granen stokbrood. Breng een pan met 2 liter water en de bouillontabletten aan de kook. Snij ondertussen de bleekselderij in boogjes, snij de peterselie en de selderij fijn. Voeg de bleekselderij en de soepballetjes toe aan de bouillon en kook 6 minuten. Voeg de suikersnaps toe en kook nog 4 minuten door. Breng hem smaak met peper en eventueel wat zout. Voeg de tuinerten en de dragon toe. Breng opnieuw aan de kook en kook nog 1 minuut. Voeg de selderij toe en zet het vuur uit. Meng ondertussen de olie met de peterselie en breng op smaak met peper en eventueel nog zout. Snijd stokbrood in sneetjes, serveer de kruidenolie en het brood bij de soep. Eet smakelijk. more to say, no more race to play.